10 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Voor het eerst heeft een commercieel bedrijf een bemande ruimtecapsule gelanceerd. Rond half tien vertrok vanuit Florida de Crew Dragon van het bedrijf SpaceX naar ruimtestation ISS. Eigenlijk hadden de twee astronauten woensdag al moeten vertrekken... maar toen ging de lancering op het laatste moment niet door vanwege het slechte weer. Naar verwachting zijn de twee astronauten 24 uur onderweg naar het ISS-station... Het is de bedoeling dat ze daar 110 dagen blijven om het ruimtestation voor te bereiden op bemande missies. Vier oppositiepartijen in Suriname hebben een regeerakkoord gesloten. Daarmee lopen ze vooruit op de officiële verkiezingsuitslag... die al dagen op zich laat wachten. Het aantal getelde stemmen staat nog steeds op 99,5 procent. Voor zover bekend hebben ze samen 33 van de 51 zetels in het parlement. Volgens het akkoord wordt Chan Santokki de nieuwe president van Suriname. Het parlement kiest de president en er is een tweederde meerderheid voor nodig. De nieuwe coalitie komt daarvoor één zetel tekort. Advocaat Galit Kassem wil dat de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten... de beschuldigingen tegen hem gaat onderzoeken. Gisteren meldde het AD dat Kassem ervan wordt verdacht... dat hij vijf jaar geleden informatie uit een politieonderzoek heeft doorgespeeld... aan de organisatie van Ridouan Tachi. Kassem ontkent dat ten stelligste, zegt zijn advocaat. Daarom heeft hij de toezichthouder van de advocatuur zelf gevraagd om onderzoek te doen, om zijn naam te zuiveren. Op verschillende plekken bij de Belgische grens is verwarring ontstaan door Belgen die familieleden wilden bezoeken. Vooral aan de Franse grens was er veel onduidelijkheid. Sinds vandaag mogen Belgen weer familie in buurlanden bezoeken. Maar in Frankrijk zijn niet-essentiële verplaatsingen nog altijd niet toegestaan... waardoor veel Belgen bij de grens werden teruggestuurd. Het weer vannacht is het helder en het koelt niet verder af dan 9 tot 13 graden.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 Rather play ball with Shaq and uh, them. Platinum, psych, Thought I took a spill, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top, with the ribbon. Crib from my mom on the outskirts of Philly.